Het NOS nieuws van 3 uur. Moutschreurs. Meneer Rutte zegt dat er nog geen schadeprotocol is voor Groningen... door de lange kabinetsformatie. En Buitenhof zei hij dat hij dat ook zichzelf verwijt. Vrijdag wees Rutte nog naar regionale partijen als verklaring... waarom er nog geen nieuwe regeling is voor de afwikkeling van de schade... door aardbevingen. Daarmee wekte hij de indruk dat het aan de Groningers zelf ligt... dat het zo lang duurt... Maar in Buitenhof zei Rutte dat dat niet zo is. De provincie stuurde in oktober al een voorstel naar Den Haag voor een nieuw protocol, maar daar is nog niet op gereageerd. Rutte herhaalde dat zo'n protocol er snel moet komen, binnen enkele weken. Om het aantal files te verminderen zet minister van Nieuwenhuizen meer bergers en weginspecteurs op de snelweg in. Dat zei ze in WNL op zondag. Veel files ontstaan door ongelukken of door auto's met pech. Als bergers sneller kunnen ingrijpen door wrakken of brokstukken op te ruimen... loopt het verkeer minder snel vast, denkt de minister. Ze heeft 100 miljoen euro om iets aan de files te doen... en zij binnenkort meer maatregelen te zullen nemen. In Madrid zijn 26 mensen gewond geraakt toen het plafond van een nachtclub deels instortte. Elf gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde vannacht rond twee uur, toen er veel mensen in de club waren. In de vloer van de bovenste verdieping van de club zit een gat van zo'n 16 vierkante meter. Een deel van de verdieping is afgezet. Er wordt naast een politieonderzoek ook nog een bouwkundig onderzoek gedaan. Volgens Iran is er geen hoop meer voor de vermist op de olietanker... die sinds vorige week in brand stond en vanochtend bij Shanghai is gezonken. In de afgelopen week werden drie doden van de tanker gehaald... en werden nog 29 bemanningsleden vermist. De tanker vervoerde oliecondensaat. Vorige week botste de tanker in de Zuid-Chinese zee op een vrachtschip uit Hongkong, waarna de brand uitbrak. Het weer in het zuiden zonnig, in de rest van het land is het nog grijs door lage bewolking. In het noorden blijft het mogelijk de hele dag bewolkt. Het is 2 graden in het noorden en 6 in Limburg.